Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In het westen van Oekraïne zijn minstens 35 mensen omgekomen bij een Russische raketaanval. Dat heeft de gouverneur daar bekendgemaakt. Het is de meest westelijke aanval sinds de oorlog in Oekraïne. Doelwit was een militaire basis niet ver van de Poolse grens. Verslaggever Kizia Hekster legt uit waarom de Russen dit als doelwit kiezen. Omdat er volgens hun ook vanuit het westen via die plekken uh, wapenleveranties bijvoorbeeld doorkomen vanuit het westen. En het zijn ook plekken waar het Oekraïense leger bijvoorbeeld luchtaanvallen kan afslaan en drones kan oplaten die door de Russen worden gedaan. Dus ja, het lag in de lijn van eh, der verwachting. Maar zoveel doden, dat is is natuurlijk, eh, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ook zouden er minstens 134 gewonden zijn. het is de laatste campagnedag van de gemeenteraadsverkiezingen. Door het hele land wordt er nog druk geflyerd. En vanaf morgen mag je in je woonplaats stemmen op wie het daarvoor het zeggen krijgt. Premier Rutte is bang dat de opkomst tegen zal vallen. Veel mensen zijn bezig met de situatie in Oekraïne. Maar hij hoopt dat ze ook nog zullen gaan stemmen. Maak gebruik van het democratische recht. Het laat nu extra zien hoe belangrijk het is dat we hier in Nederland zelf bepalen... of het nou landelijk is of woensdag, maandag, dinsdag, woensdag... in onze gemeente wie er, wie er besturen. Het is zo belangrijk. Ja, die oproep deed hij in het programma WNL op zondag. En op de slotdag van de Paralympische Spelen is er toch nog een medaille gepakt. Zitskier Niels de Lange heeft zilver gewonnen op de slalom. Eerder pakte hij ook al brons op een ander onderdeel. En daarmee is hij de succesvolste Nederlandse Paralympier van deze Spelen. Met de stijgende benzineprijzen merken ze aan de pomp dat steeds meer mensen wegrijden zonder te betalen. Een volle tank van 70 liter kost zo'n 165 euro. En een boete voor dat doorrijden kost maar 131 euro. Deze pomphouder ziet de gekste dingen voorbij komen. Ik heb meerdere paspoorten hier liggen, rijbewijzen en eh, identiteitskaarten van ik kom zo terug. Maar zelfs daarvoor komen ze niet terug. Nou, let wel op, als je wordt gepakt moet je niet alleen een boete betalen, maar dus ook nog het bonnetje van die volle tank. Het weer nog, af en toe wat wolken, maar er is ook zon vandaag.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 Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kans heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de Entree en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke zandvoort mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven.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 Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tout d'abord. d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et puis, bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit, prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. Allez-y, fais des gosses. Tu verras, c'est que du bonheur. Il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y aura papy, y aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type, Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. sur les autres model. Ben jij toevallig die Frans model? Je m'appelle Shaggy, eh, ik kom heel vaggy. Eh. pardon et mademoiselle, et eh, comment tu t'appelles? Ik zag Jeanne op Je trottoir, zie foto voor de memoire.